Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is janken bij de benzinepomp. De prijzen zijn de laatste tijd al niet mals, maar hebben door de crisis met Rusland en Oekraïne nog een extra zetje gekregen. Op sommige plekken betaal je nu 2,20 euro voor een liter en dat is een record. Je hoort verslaggever Nick Wouters. Op veel plekken betaal je daadwerkelijk minder, want er wordt nog korting gegeven. Maar daar gaat het er ook omhoog, dus uiteindelijk ga je meer betalen. Ja, dat ga je de komende tijd nog meer zien. Ja, want Rusland, een belangrijk olieland, ligt onder vuur vanwege de crisis in Oost-Oekraïne. En dat gaat nog wel even duren. De Apple Store op het Leidseplein in Amsterdam gaat voorlopig niet open. Gisteravond was daar urenlang een gijzeling. Een Amsterdammer van 27 kwam met meerdere wapens de winkel in en hield een klant gegijzeld. De man eiste 200 miljoen aan crypto's. Na uren lukte het de gijzelaar om te ontsnappen. Toen de gijzelnemer achter hem aan ging, werd hij aangereden door een politieauto. Hij ligt in het ziekenhuis. Verder raakte niemand gewond. De winkel gaat waarschijnlijk vrijdag weer open. Er is al 20.000 euro opgehaald met een crowdfunding voor Omar van 11. Het jongetje raakte gewond tijdens een Nederlands bombardement in Hawija in Irak. Hij heeft onder meer brandwonden aan zijn gezicht. In een documentaire van de VPRO zei hij dat hij erg wordt gepest... en dat hij hoopt dat Nederland een operatie wil betalen. En deze show gaat er wat anders uitzien. Greetings from Hollywood to our viewers all around the world. Thank you for watching. Thank you for having me. Some of you will be going home tonight with an Academy Award. What could be better than that? Nothing, right? So ja, de uitreiking van de Academy Awards, oftewel de Oscars, wordt veranderd. Die tv-show waarin 23 filmprijzen worden uitgedeeld is veel te langdradig, vinden veel mensen al een tijdje. En nu sluit de organisatie zich daar ook bij aan. Ze maken zich zorgen over de kijkcijfers en reiken daarom een gouden beeldje in een paar minder bekende categorieën al wat eerder uit. Dan kan de tv-uitzending wat worden ingekort. Zo is er ook meer tijd voor optredens van artiesten. Je krijgt het weer nog. Een prima dagje vandaag. Het is droog en er is best veel zon bij een graad of 10. Geniet er ook maar van, want morgen en overmorgen dan zijn de buien weer terug. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is nog wat vertraging op de A10, ring west van Amsterdam.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 Uno, dos, tres, pa'lante. Put it on me. Je kan dit. Je culo schreeuwt mijn naam van alle je bent gezet, maar vanavond is anders Als je niet noemt me Ludo Ik wil geen TV om mijn tolly, ben geen tandarts En ik weet je bent een week, je wil het hard, hard Kom neem je vriendinnen, ik breng de squad Gekke meisjes willen heel veel seks Gekke meisjes willen tv-seks geen drama, mami, nee, geen stress. Anders gaan we naar Panache en de GGZ. Net, net, net, net de meisjes voelen dit. Gekke meisjes voelen dit club komen het veld op glad als olie Eentje die neemt plaats en ze veel palen als een goalie Get it from the back als een strafcorner, holy moly Ze is niet eens plus meer van je rolie Ik heb het zien gebeuren, het gebeurde voor mijn ogen Sinds ik heb vermogen heb ik doordat ze me mogen Ik heb mijn woord, ik heb mijn eer en heb mijn kloten En deze pillen, ik heb er zelf vast in genomen Gekke meisjes willen heel veel seks Gekke meisjes willen tv-seks geen drama, mami, nee, geen stress. Anders gaan we naar Panache en de GGZ. Net, net, net, net de meisjes voelen dit. Gekke meisjes voelen dit. Met die meisjes voelen dit. Ook die meisjes lopen dit wordt hater Op zijn hondjes in de hoek, shit ze laat me zweten Iedereen mag weten, je bent geen sled Maar vanavond, je leggings zit strak en trek je pony lippen samen Immorale doen het anders, het moet nat en vies zijn Beuk, laat je zaak aan hij zwaai Vies drijf, ben je minderjarig, dan mag jij niet hier zijn Voor de rest, laat het nat en vies zijn Gekke meisjes willen heel veel seks Gekke meisjes willen tv-seks geen drama, mami, geen stress.